12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volgens de exit polls zijn Alternatieve voor Duitsland en De Groene... de grote winnaars van de verkiezingen in de deelstaat Beieren. De CSU is met 35,5% van de stemmen nog altijd de grootste... maar scoort wel veel lager dan bij de vorige verkiezingen in 2013. De CSU is de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel. De partij was altijd de machtigste in Beieren... maar zal nu een coalitieregering moeten vormen. De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU... is in Beieren meer dan gehalveerd. De NVA van Bart de Wever blijft in Antwerpen verreweg de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in België. Maar de Vlaams nationalisten leveren wel in, net als in de rest van Vlaanderen. Veel kiezers zijn overgestapt naar het uiterst rechtse Vlaams Belang. De coalitie van de NVA in Antwerpen houdt nog wel een meerderheid van één zetel. Maar het is onzeker of de coalitiepartners met de NVA verder willen. Vorig jaar heeft de douane bijna 2 miljoen dagdoseringen doping onderschept. In totaal ruim 100 kilo, een record. Het OM zegt dat er vaak goed georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit achter zit. Minister Bruins wil nu een onderzoek naar aard en omvang van de dopinghandel. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er nog jihadistische strijders zitten in het gebied rond Idlib in Syrië. Morgen wordt daar een gedemilitariseerde zone ingesteld. Een maand geleden sloten Rusland en Turkije een akkoord over een bufferzone. Die zal worden bewaakt door militairen uit de twee landen. De afspraak was dat de strijdende partijen voor morgen uit het gebied zouden vertrekken. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan een bui vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 15. Morgen periode met zon. Alleen lokaal is er kans op een bui. En het wordt opnieuw 22 tot 25 graden.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volgens de exit polls zijn Alternatieve voor Duitsland en De Groene... de grote winnaars van de verkiezingen in de deelstaat Beieren. De CSU is met 35,5% van de stemmen nog altijd de grootste... maar scoort wel veel lager dan bij de vorige verkiezingen in 2013. De CSU is de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel. De partij was altijd de machtigste in Beieren... maar zal nu een coalitieregering moeten vormen. De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU... is in Beieren meer dan gehalveerd. De NVA van Bart de Wever blijft in Antwerpen verreweg de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in België. Maar de Vlaams-nationalisten leveren wel in, net als in de rest van Vlaanderen. Veel kiezers zijn overgestapt naar het uiterst rechtse Vlaams Belang. De coalitie van de NVA in Antwerpen houdt nog wel een meerderheid van één zetel. Maar het is onzeker of de coalitiepartners met de NVA verder willen. Vorig jaar heeft de douane bijna 2 miljoen dagdoseringen doping onderschept. In totaal ruim 100 kilo, een record. Het OM zegt dat er vaak goed georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit achter zit. Minister Bruins wil nu een onderzoek naar aard en omvang van de dopinghandel. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er nog jihadistische strijders zitten in het gebied rond Idlib in Syrië. Morgen wordt daar een gedemilitariseerde zone ingesteld. Een maand geleden sloten Rusland en Turkije een akkoord over een bufferzone... die zal worden bewaakt door militairen uit de twee landen. De afspraak was dat de strijdende partijen voor morgen uit het gebied zouden vertrekken. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan een bui vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 15. Morgen periode met zon. Alleen lokaal is er kans op een bui. En het wordt opnieuw 22 tot 25 graden.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 de grote winnaars van de verkiezingen in de deelstaat Beieren... Het CSU is met 35,5% van de stemmen nog altijd de grootste... maar scoort wel veel lager dan bij de vorige verkiezingen in 2013. De CSU is de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel. De partij was altijd de machtigste in Beieren... maar zal nu een coalitieregering moeten vormen. De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU... is in Beieren meer dan gehalveerd. De NVA van Bart de Wever blijft in Antwerpen verreweg de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in België. Maar de Vlaams nationalisten leveren wel in, net als in de rest van Vlaanderen. Veel kiezers zijn overgestapt naar het uiterst rechtse Vlaams Belang. De coalitie van de NVA in Antwerpen houdt nog wel een meerderheid van één zetel. Maar het is onzeker of de coalitiepartners met de NVA verder willen. Vorig jaar heeft de douane bijna 2 miljoen dagdoseringen doping onderschept. In totaal ruim 100 kilo, een record. Het OM zegt dat er vaak goed georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit achter zit. Minister Bruins wil nu een onderzoek naar aard en omvang van de dopinghandel. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er nog jihadistische strijders zitten in het gebied rond Idlib in Syrië. Morgen wordt daar een gedemilitariseerde zone ingesteld. Een maand geleden sloten Rusland en Turkije een akkoord over een bufferzone... die zal worden bewaakt door militairen uit de twee landen. De afspraak was dat de strijdende partijen voor morgen uit het gebied zouden vertrekken. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan een bui vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 15.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 de grote winnaars van de verkiezingen in de deelstaat Beieren... De CSU is met 35,5% van de stemmen nog altijd de grootste... maar scoort wel veel lager dan bij de vorige verkiezingen in 2013. De CSU is de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel. De partij was altijd de machtigste in Beieren... maar zal nu een coalitieregering moeten vormen. De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU... is in Beieren meer dan gehalveerd. De NVA van Bart de Wever blijft in Antwerpen verreweg de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in België. Maar de Vlaams-nationalisten leveren wel in, net als in de rest van Vlaanderen. Veel kiezers zijn overgestapt naar het uiterst rechtse Vlaams Belang. De coalitie van de NVA in Antwerpen houdt nog wel een meerderheid van één zetel. Maar het is onzeker of de coalitiepartners met de NVA verder willen. Vorig jaar heeft de douane bijna 2 miljoen dagdoseringen doping onderschept. In totaal ruim 100 kilo, een record. Het OM zegt dat er vaak goed georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit achter zit. Minister Bruins wil nu een onderzoek naar aard en omvang van de dopinghandel. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er nog jihadistische strijders zitten in het gebied rond Idlib in Syrië. Morgen wordt daar een gedemilitariseerde zone ingesteld. Een maand geleden sloten Rusland en Turkije een akkoord over een bufferzone... die zal worden bewaakt door militairen uit de twee landen. De afspraak was dat de strijdende partijen voor morgen uit het gebied zouden vertrekken. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan een bui vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 15.